Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De lijst van slechte stoffen die je binnenkrijgt tijdens het vepen wordt langer en langer. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat je door het paffen ook lood, uranium en cadmium in je longen krijgt. Deze arts legt uit hoe dat zit. Er zitten in uh, eh, veeps metalen, die komen uit eh, de gloeiraad. die komen in de vloeistof eh, die verdampt wordt... en vervolgens in het, in het lijf en doet daar wat onder andere met het brein. Ja, soms denk ik hoeveel hebben we nog nodig om echt iedereen te laten doordringen van het feit dat vapes echt heel ongezond zijn. Ze zegt dus dat die metalen vooral slecht zijn voor je hersenen. Dat komt dan bovenop alle nicotine die erin zit. Vooral bij jonge gebruikers kan het ervoor zorgen dat hun hersenen zich minder goed ontwikkelen. Dat wordt nooit meer beter, ook niet als je stopt met vapen. In het noorden van Frankrijk is een vrouw van 57 omgekomen toen ze werd meegesleurd door een modderstroom. Plaatselijk regende het ineens super hard, waardoor er al snel een overstroming ontstond... waardoor een modderstroom op gang kwam. De hulpdiensten werden massaal ingezet. Ook verschillende huizen raakten flink beschadigd. En je kunt weer TikToks maken met de muziek van Billie Eilish en Harry Styles. Die waren een tijd lang verdwenen van dat social platform... omdat hun platenlabel vond dat TikTok geen eerlijke prijs betaalde... voor het gebruik van de muziek. Ze hebben nu toch een deal gemaakt. Eerder gebeurde dat ook al bij de muziek van Taylor Swift. Uren over overhoringen en oefenexamens maken. Voor duizenden eindexamenleerlingen van de middelbare school is het bijna zover. De eindexamens komen eraan. Dat betekent voor veel leerlingen deze meivakantie een eindexamen cursus volgen... en dus nog even niet genieten van het lekkere weer. Dat is niet fijn, maar hier in de pauze is het, eh, is prima dat we even buiten kunnen zitten. Ik had zelf ook liever op het strand gelegen, maar eh, het is voor een goed doel. Over een paar weken is het voorbij, kan ik zelf op het strand liggen, dus het is oké. We hebben ook zwemmen een zwembad thuis, dus dat is heerlijk. Dus ik kan nog, eh, als ik thuis ben, kan ik nog lekker zwemmen. Dus daar heb ik nog wel zin in. En dat is maar goed ook, want het eh, wordt mooi zwemweer. Eind van de middag en vanavond wel pittige bui met kans op hagel en onweer. Maar tot die tijd is het een prima lentedag. Droog en flink zonnig bij 18 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Dip, trip, flip, fantasia. What's that? Diddy diddy Yeah. Diddy diddy Funky, funky drop. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a own and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising.